Dit is Radio 501. On the Rocks. Happy, spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Get it have it, bag it, throw yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You find it, take it, take it in, it's all here. You will with us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or me down with it nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. nothing else but you and I. nothing else but you and I. Jij en ik in het spoor voor de buurman, of ja, thuis. dat is spring. Lekker op de fiets deze kant op. Want inderdaad wordt het bij het is koud. De wij staat koud. Coca-Cola, de kast is warm. En Mr. Jinx is inmiddels gearriveerd in de studio. We gaan een hele leuke open huisuitzending hier in het kantoor van de buurman tegemoet. En ik heb nieuwe muziek voor je. Hele leuke nieuwe muziek van onder andere Coldplay. We gaan eerst luisteren naar een nummertje dat je al kent waarschijnlijk. Niles Barkley, Crazy. I remember when, I remember, I remember when. party. Hey, big fiesta. We We to party in my britches. Radio maken is al best wel spannend, zeker in zo'n kroeg. En als dan nog twee van de drie belangrijkste vrouwen in je leven binnenkomen om over je schouders mee te kijken. Oh, de stress, maar het lukt wel hoor. En we gaan een mooi feestje bouwen hier. Eh, niet in my pants, zoals Roger Allen Wade zong. Dat is trouwens de oom van Johnny Knoxville. Nummers had de Jackass. Nee, we gaan een feestje bouwen hier in het kantoor voor de buurman. En Mr. Jinx is druk bezig met het opbouwen van het podium waar het straks allemaal gaat gebeuren. En tot die tijd ben ik bij je met heerlijke muziekjes, waaronder deze van Mike Snow. Pedaling out! politie en zo en de de buurman. En dat is vrij toegankelijk. De mannen van Mr. Jinx die staan al klaar op het podium om spulletjes uit te laden. En straks gaat er wat gebeuren. We krijgen zelfs nieuwe muziek van hen te horen. En straks ga ik frontman Fons Frontman echt... Eh, ja, ik ga hem echt alles vragen wat ik maar wil weten. Wat jij wil weten. Als je vragen hebt kun je dat ook gewoon op Twitter op de chat gooien. Wat er allemaal gebeurt rondom Mr. Jinx. Want die zijn er een tijdje uit geweest. En ze zijn weer terug. Beter dan ooit. Dat allemaal straks hier op het podium van het kantoor voor de buurman. En ik heb in de tussentijd een soort van primeur voor je. Hij is uitgelekt. De nieuwe track van Coldplay. Hij heet Atlas en is tevens de track die hoort bij de nieuwe Hunger Games film die eraan gaat komen. Prachtig, typisch Coldplay weer. Hartstikke mooi. Luister maar naar Atlas. Some saw the sun. Some somehow ook kennen we Coldplay natuurlijk. Coldplayer dan dit krijg je ze eigenlijk niet. Atlas, de nieuwe van die band. Ook de bewonderen dus in de film die draagt komen. De nieuwe Hunger Games. En die eerste was al flink indrukwekkend. Straks mag ik de plaat voor je hoofd bekend gaan maken. En ik kan je zeggen, dat is er een indrukwekkende. Althans, het hoesje is heel erg indrukwekkend. Dat is iets over het hoesje. Het is namelijk een boek. Dus het is eigenlijk gewoon de plaat waarvan ik je zeggen... Nou, ik wil hem nog niet horen. Ik wil eerst het boek lezen. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. I was never really into music till I was about nine years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. Cause today things in life for sure Kings of Leon heeft laten weten dat hij helemaal klaar is met de grootste hit Sex on Fire. Oké, okay, let, het schild. We hebben hem niet in de database staan hier in onze mobiele studio in dat...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 En ik denk van ja, dat, dat moet je mensen ook niet aandoen. Volgens mij moet daar ook een artikel in de rechten van een mens voor zijn dat je dat niet flikt bij mensen. Maar toch staat het er. Maywood, dat komt niet aan optreden met Gerard Joling. Wie Maywood is, weet ik niet. Wie Gerard Joling is, ja, dat interesseert me vrij weinig. Maar dat kan je toch niet maken. Iemand dwingen op te treden met Gerard Joling. slingers in de heg. Meneer van Ouwenaar zet alle dingen recht. Hij fluit heel vals en zwaait naar de portier. Er is behoorlijk wat bezoek vandaag. Wespen op de appeltaart, de koffie komt voorbij. Ik vind het best, ik zou niet weten wie er jarig is. Hoera! Of hoe het nou toch verder moet met mij En de dag is kort En de dag is lang S'avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang En ik doe precies wat de dokter zegt die we allemaal wel een keer gehad hebben als je ergens op de koffie gaat. Ik hoop maar dat er roze koeken zijn. Iedereen denkt het al een keer. En Spinvis die zegt het dan ook gewoon. Wesp op de appeltaart, een heerlijk nummer over genieten van de kleine dingetjes. En stiekem gaat het dan over een meneer die niet helemaal honderd is. En zij belevingswereld van een verjaardagsfeestje. Ja, roze koeken hebben we niet. We hebben wel hele vette live muziek van Mr. Jinx straks hier in het kantoor voor de buurman. En het is nog niet te laat. Zijn aan het opbouwen. Stap op je fiets. Kom gezellig langs, dan maken we er een hele vette open huisuitzending van Radio 501 van. My baby, baby, bala bala. My baby, baby, bala bala. My baby, baby, balabala. My baby, baby, balabala. My baby, baby, balabala. My baby, baby, balabala. My baby, baby, balabala. Ja, het is een heel raar, onnozel nummertje uit 1965 van de Rainbows. En ik denk niet dat jij dat thuis echt kent of zo. Tenzij je echt een, een liefhebber bent. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Totdat ik op Lowlands een mobiele DJ-set tegenkwam. Ergens tussen twee tenten in. En er stond een mannetje op 100 erbij. Keihard los te gaan. En na het nummer schilden ze nog een keer, nog een keer. En ja, wat een DJ normaal nooit zou doen. Is die plaat nog een keer draaien. Maar hij deed het. En weer, en weer. En het ging maar los. Ja, dat is dan de gekkigheid die Lowlands heet. Ik heb nieuwe muziek voor je. UB40, al 35 jaar bij elkaar, komen gewoon weer met een nieuwe plaat. En deze heet I Didn't Know That I. goodbye to me. album van UB40. Het achttiende album alweer, Getting Over The Storm. En er is een recensist die zegt van ja, het gebruik van de pedal steel kent ook zijn grenzen. Maar ik heb weer zoiets van, if it ain't broken, don't try to fix it. als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft. Wibbelin was elf, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf, want de slet en ik Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken Alle dikzakken willen op mijn lijken Mijn broeder, vergeet het ding, stap opzij Ze willen handtekening kom hou, mijn pupillen worden groot. De wereld is weer plat, Op je polenpips na. Golf het afstand van je hele lichaam. Ze is van spek. ik dat zo kijk Zelfs als ik ooit derde ben Dan weet je dat ik ergens ben Dan ben ik als In de lucht als sterrenstof Dan ben ik loser in de sky met diamonds om mijn nek Bitch, diamonds om mijn nek young, yeah jou alleen nog maar young Geen rap, geen peper, geen stang Totdat hij uit het niks op tv kwam Ineens changed zijn hele leven, bam Shows in het weekend, geld op de bank Gelukkig aan het sterren stop, maar telt het nog dan Hij wilde proeven van elke soort drank Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang En na een tijdje zat hij crazy in de put Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck ze werd zijn baby en hij was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een mokka op mijn bankje Stemklankje, nog steeds brood op een plankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht, is echt De wereld is verplaatst, ja Op je polenpips na Golf neemt de afstand Van je hemel lichaam Ze is van spectrale Russian other guy Got to give platties And the magalactis Sorry als ik overdrijf Zelfs als ik naar boven kijk Zelfs als ik ooit derde ben Dan weet je dat ik ergens ben Dan ben ik als alsnog In de lucht als sterrenstof Dan ben ik loser in de sky Met dames om mijn nek dames om mijn nek Loser nu een, eh, een heel speciaal moment. Ik ga de nieuwe plaat voor je hoofd bekendmaken. Normaal doet Armin dat en het is mij een grote eer om die van deze week bekend te mogen maken. When Dad brought home the Chevy, the bigger plan was already there. First a couple of years of tuning because the thing was really a wreck. Some quality father-son time. Some let's get to know each other better time. Jake just saw the chores of this wreck long left behind. He remembers all the breakdowns on the long forgotten road, but the memories they gave him, he'll always consider home. Dat is een stukje dat ik heb voorgedragen uit het boekje. Dat komt bij die nieuwe plaat voor je hoofd. En die nieuwe plaat voor je hoofd is van Tim van Doorn. En dat hoesje is dus niet zomaar een hoesje, maar het is een boekje.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 Either that or take a hike. And when he turned 16, this ride was a cool machine. Driving Clara to the dance. He really was living the dream. Asking Bob car, but don't be late. I want you home before 11. That means 11 on the dot. He remembers. Mijn naam is Paul van Vliet. Natuurlijk staan mijn kinderen in mijn testament, maar ze krijgen niet alles. Zij kunnen straks heel goed voor zichzelf zorgen. Miljoenen kinderen op de wereld kunnen dat niet, omdat ze niets hebben. Daarom staat UNICEF in mijn testament. Want ik vind het een mooi idee dat ik ook na mijn dood nog aan de toekomst kan blijven werken. Ga naar unicef.nl en kijk waarom. Als directeur vind ik het belangrijk om verantwoord te ondernemen.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 a wonderful night. You gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. You gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Everybody can see. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Go ahead and release. It's a wonderful night. Come on and break it on down search engine need a tune up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, uh huh. Well, that was cool, but now, but then I heard a rumor, uh huh. Your crew was riding for the white over, uh huh. Well, let me tell you how we do it in California. We'll have you on the run just like a puma. If it don't move us, ain't paid your dues and it ain't gon' get our groovers on. we lose you to the consumer solution. Come on. body's like a narcotic. The thought is autoerotic. Come on and break it on now. Can I get it on credit against your brick house? I bet it. Take it as far as you let it. Come on and break it on now. That the spot'll get hot it's ready to pop. Don't even look at the clock. All of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors. Come on. It's a wonderful night. You gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. You gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and rock like Colorado. You're out of throwing bottles. We give a fuck about your status, who you are tomorrow. Whether you beg or borrow, or hit the super lotto. Whether your girl look like a minga or a supermodel. Feel the connectedness, energy that's projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Moving out of the question, won't disrespect them, but our style's fucking tops like Dave Beckham. Come on. It's a wonderful night. Gotta take it from me. It's a wonderful night. wonderful night. Gotta shake it for me. It's a wonderful night. It's a wonderful night. Everybody can see. It's a wonderful night. It's a wonderful night. Gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. And a wonderful night it is. Hier in het kantoor voor de buurman staat Mr. Jinx dan eindelijk op het podium. De soundcheck is al hoort. De eh, takkenherrie, joh. Nou ja, takkenherrie. Georganiseerde takkenherrie. En dan word ik een beetje schreeuwen in mijn microfoon. Weet joh, Ik start gewoon een plaat in. got some love on his jacket. Ain't in his head now. You marry him, your father will condone you. that now? You marry me, your father will disown you. He'll eat his now. Marry him or marry me. I'm the one that left can't you see? I ain't got no future I know prince lover to be. I know prince lover to be. if you want to baby, just go ahead. is gone. over het algemeen natuurlijk om mensen in de politiek en dergelijke een beetje te remmen in wat ze zeggen. Van ja, dat kun je beter wel doen, dat kun je beter niet doen. En een spindokter die dan mensen aanmoedigt, ja, if you want to talk for hours, just go ahead. Ik denk het niet. Nee. Maar live muziek dus. Ja, daar zijn we natuurlijk hier voor in het kantoor voor de buurman. Mr. Jinx staat klaar. De soundcheck is geweest. En straks na deze track gaat het dan toch echt gebeuren. Mr. Jinx live vanuit het kantoor voor de buurman op jouw radio 501. well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. Yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up. You've had enough of two hand touch. You want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered like my waffle house. Hash browns coming quicker than FedEx, never reaching apex. Just like Coca Cola stock, you are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny Zwarte Cross dit jaar. De Bloodhound Gang. En ergens is, is die gast wel erg een poëet. Want ja, hij weet dan heel mooi te knutselen met de meest rare, gekke, vieze zinnen. Zoals ook in The Bad Touch. Maar we gaan over naar het podium waar Fons, Milo, David en Sander klaarstaan. En volgens mij gaat het dan toch echt gebeuren. Mr. Jinx, live op het podium. Ja, ik zie nog wat papieren dan eh, tevoorschijn komen. Is de setlist dus überhaupt al klaar, jongens? Ja, die is al zo'n beetje zes nummers heb ik begrepen. We gaan er even eh, twee keer drie doen. Waarvan twee nieuw. Yes, nou ik laat het gewoon helemaal aan jullie. Dames en heren, Mr. Jinx op het podium in het kantoor van de buurman. Ja! loser with some lucky charms. Should I write a TV program to force you back into my arms? Pause a woman. You wanna be an arm? matters if I can't change your fucking mind. Just stay away, leave me behind. The waiting is done. Time to have some fun, fun, fun, fun again. Oh. is getiteld The Trap. I was hanging out one night when you came up to me. For you it was love at first sight, but for me no chemistry. future of this sea and the light. Dank u wel. En dan? Eh, meteen door naar nummertje drie. We zijn er toch. No cure, no pay. I will go mad if I stay another day. Mr. Solicitor, if no cure, Whispers, solicitor, fancy gown and tie. You gotta get me out of here. I got no time to stay inside. I will go mad if I must stay another day. Mr. Solicitor, if no dat was dus Mr. Jinx. En straks, na deze bierplaspauze, komen we gewoon weer terug met nog drie nummers van deze gasten. Dat gaat lekker hoor. Even bijkomen. Even bijkomen. Ga ik even dus dat andere schuifje openzetten. Dan gaan we gewoon even naar de opgenomen muziek luisteren. Ja, dit wordt trouwens ook opgenomen. En u weet allemaal terug te beluisteren straks op Radio 501. We gaan even door. Straks meer Mr. Jinx vanuit het kantoor van de buurman. vanuit de kantoor voor de buurman. Je hoorde de heavy met How You Like Me Now. En live, ja, live is niet live als er geen live muziek is natuurlijk. En Mr. Jinx staat alweer klaar voor sessie 2. Yes, nou ik ga gewoon lekker mijn mond houden en ik laat het helemaal aan jullie. De tweede keer Mr. Jinx op het podium in het kantoor van de buurman. dan spelen we nog twee nummers die eh, heel recent geschreven zijn. Waarvan de eerste Man Without a Plan. Matching Souls. Jinx op het podium van het kantoor van de buurman. En straks wil ik Fons hier even in onze mobiele studio hebben. Want ik heb wat vraagjes voor je. En de luisteraars thuis ook, denk ik zo. Yes, ja, nou, dat was dus de aftrap van ons radioseizoen hier in het kantoor van de buurman met Mr. Jinx. En het dak ging eraf. Even een plaatje tussendoor, dan ben ik bij je terug met een, eh, een kort babbeltje met Fons. Jackal van Muse. We hadden net live muziek op het podium hier in het kantoor van de buurman van Mr. Jinx. En normaal gesproken zou dat dan om 10 uur het einde betekenen van onze Radio 501 avond tijdens deze open Maar nee, sinds korte tijd hebben wij een nieuwe collega erbij, Frank van Engelen. En die gaat het gewoon overnemen van mij tot middernacht. Dus je staat, ja, ik heb die playlist gezien. Je gaat nog een... Eh, een leuke twee uur tegemoet zo met Frank van Engelen straks op Radio 501 tussen 10 en 12. En straks de frontman van Mr. Jinx Fons Plotman die even een praatje komt maken. Maar we gaan eerst even door met een, eh, een gouden ouwe. Stevie Wonder met Superstition. is van Mr. Jinx, Fons Klokman. Hallo. Hoi, Matthijs. Hey. Het is een, eh, een beetje gedoe geweest met Mr. Jinx volgens mij. In 2005 zijn jullie begonnen, was jij er ook bij. Toen eh, ben jij eh, weggegaan, is het doorgegaan, andere meneer kwam in de plaats, is het gestopt en jij bent degene uiteindelijk weer. Dat is een beetje in, in een notendop het verhaal. Hoe is dat gegaan? Ja, ja nou, we zijn in, in, inderdaad eh, in 2000, begin 2005 begonnen op eh, initiatief van onze gitarist Milo. Die had een aantal nummers al geschreven en die wilde dat graag een keertje live uitvoeren met een band. Die heeft dus wat mensen bij elkaar gezocht, waaronder ik. of nou ja, eigenlijk de line-up zoals we die nu hebben. En hebben een jaar lang gespeeld en nummers geoefend. En toen ontstond er een beetje frictie in de band, zoals dat wel vaker bij bandjes gebeurt. En toen ben ik er uitgestapt. Eh, toen zijn ze met een eh, aantal andere mensen nog een tijdje doorgegaan, maar uiteindelijk ook eh, weer gestopt. En op een gegeven moment ja, kwam ik de jongens weer tegen, een paar jaar geleden. En nou ja, zo langzamerhand ontstond bij mij het idee om weer eens een keertje samen iets te gaan doen. en dat is vrij recent, toch? Deze, dat is het begin van dit jaar geweest, ja. ja. En eh, ik had daarvoor al een keertje eh, iets met eh, onze bassist David gedaan. Een nummertje opgenomen bij hem thuis. En dat viel heel goed. En nou ja, toen dacht ik op een gegeven moment, nou, ik ga die andere jongen op stroof weer eens bijvragen. Kijken of we een keer een soort van reunie optreden kunnen doen. En dat is eigenlijk ja, van daaruit doorgegaan. En we hebben het oude materiaal van 2005 in eerste instantie opgepakt, want dat konden we meteen spelen. En inmiddels zijn we weer eh, nieuwe nummers aan het schrijven. Ja, te gek. We hebben al even van die nieuwe nummers gehoord en zo. En jullie hebben de smaak weer te pakken volgens mij. Vooral eh, als, als, jullie hebben de smaak weer te pakken. Ja. Heb ik zo het idee. En dan heb ik begrepen dat er plannen zijn om eventueel wat vast te gaan leggen ook van die muziek. Ja, dat zouden we wel heel graag willen, ja. Mm, daar is het eh, op dit moment nog een beetje te vroeg voor, want we willen goed voorbereid de studio in als dat eenmaal gebeurt. Dus we zijn dus inderdaad eh, ja, ook nu eh, eh, nieuwe, nieuwe nummers aan het schrijven. En dan gaan we op een gegeven moment kijken welke nummers het meest geschikt zouden zijn om eventueel op te gaan nemen. Is het niet een beetje apart om dan die nummers van vroeger voor, voor de ellende zeg maar, eh, weer mee te nemen in het nieuwe repertoire? Kun je me zo voorstellen dat je dan denkt van... Nou, in eerste instantie was het heel erg eh, makkelijk, omdat we die natuurlijk gewoon op de plank hadden liggen. En we konden gewoon, toen we wilden spelen, konden we ook meteen gaan spelen. Na een paar keer oefenen natuurlijk, want we hadden ze een tijdje niet eh, gespeeld. Maar dat konden we vrij snel weer oppikken, dus dat was wel heel erg handig. maar je merkte dat ook wel dat het voor onszelf in ieder geval een aantal van die nummers nu wel een beetje gedateerd zijn. En eh, gaan de nieuwere nummers, die gaan dus ook wel wat, een beetje anders klinken. Nou, als ik dan merk dat jullie, eh, jullie hebben zin om nieuwe nummers te gaan schrijven om de, eventueel de studio in te gaan en zo, dan merk ik toch wel dat je weer met eh, frisse moed en zin weer bezig bent met dat ene bandje. Ja, eh. zeker weten. Ja, het gaat heel erg lekker. En eh, de onderlinge verhoudingen zijn eh, optimaal op dit moment. En dat proberen we zo lang mogelijk vast te houden. Te gek, ja. Ik vond het super klinken afval hier op het podium. Heel erg bedankt. De We vonden het te gek om hier te mogen zijn. En onze radiodebuut bij Radio 501 te hebben. dus, ja, te gek. we hadden jullie eigenlijk al op de lijn up staan voor dat waterfestival met de waterbreker. Maar ja, dan dat viel een beetje in het water. Dat is inderdaad gevallen, inderdaad, ja. <laughs> Maar hier zo nu in het kantoor van de buurman is het gewoon eh, heerlijk gegaan. Het klonk super. Wanneer kunnen wij jullie nog meer live zien? Zijn er gigs die eh, eh, staan? We hebben nu nog één optreden staan in de agenda. En dat is het... wij doen mee met het Helden Heroes gebeuren in Manifesto, hier in Hoorn. Super. En dan gaan we een aantal nummers van de band live spelen. Ik ben echt heel, heel erg benieuwd. Dat is niet precies wat we nu van jullie hebben gezien. Diezelfde stijl en zo. Dat wordt even creatief knutselen nog met. Eh, dat is eventjes eh, aanpassen, ja. Maar dat is ook wel weer een mooie uitdaging. En, eh, en ook weer een debuut, want dan spelen we voor het eerst in Manifesto. Dus dat is altijd gek. Een mooi podium, ja. heel mooi podium. Zeker. Pons, dankjewel. En er spelen trouwens ook nog een paar andere bands die ook nummers van hun, van hun helden doen. Dus dat wordt gewoon sowieso een hele mooie avond. waarom live dan? ja, omdat het een muziek is die naar ons idee heel dynamisch is. Er zitten heel veel eh, wisselingen in. Het lijkt alsof het heel erg uh, recht toe recht aan is. Maar als je dat eenmaal gaat uitpluizen, dan blijkt dat niet zo te zijn. Eh, dus het gaat van heel rustig, gevoelig naar lekker hard en rocky. En nou, dat vonden we wel een leuke uitdaging om dat eens te proberen. ik denken zo bij de comeback gaan we het niet te makkelijk maken. We willen wel gewoon uitdagingen even laten zien wat we kunnen. Ja, precies. Ja. Te gek. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. En hou ons op de hoogte. Mocht er opgenomen materiaal zijn, stuur dat dan gewoon alsjeblieft ook naar Radio 5. Dat gaan we eh, zeker doen. we zeker doen. Wie weet kom je dan in aanmerking voor de plaat voor jou. Nou, dat zou toch zo zijn. Ja. enorm bedankt. Je Fons frontman van Mr. Jinx. Binnenkort te bewonderen in Manifesto. En de aftrapper van het radioseizoen hier in het kantoor van de buurman. Onze eerste open huisuitzending van het seizoen. Fons, dankjewel. En, eh, we spreken elkaar. Oké, jij ook bedankt, Matthijs. Ik ga straks het stokje overdragen aan Frank van Engelen met Blue nog één trek en dan is het zover.